Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het terrein van Lowlands wordt lekker gefeest, want daar is nu een proeffestival. Onder meer de staat, Bilal Wahib en Chef Special treden op voor 1500 bezoekers die een kaartje hebben weten te scoren. De feestgangers zijn blij dat ze weer eventjes los mogen. Het is een aangename gewaarwording. Iedereen houdt ook rekening met elkaar. Maar ook daarnaast gewoon iedereen lekker gezellig bezig met weer een lekker festival hebben en gezellig met elkaar zijn. Ja. Alle bezoekers zijn van tevoren getest op corona. Ook hebben ze een tracker om hun nek hangen waarmee hun bewegingen worden vastgelegd. En door de coronalockdown sporten we minder en eten we ongezonder. Blijkt uit een onderzoek dat NOC-NSF en liet doen. Vooral kinderen en jongeren sporten minder. Vaak omdat ze nu niet meer naar hun club kunnen... en moeilijk motivatie kunnen vinden om alleen te gaan sporten. Voor topsporters is er veel mogelijk, maar voor talenten al minder. Vertelt topsportbaas Maurits Hendricks in Studio Sport. En zou je nog een stapje naar beneden gaan, Dion, naar de breedte sport... Nou, dan is het ronduit eh, pijnlijk en staan we er heel slecht voor in Nederland. Hij begrijpt de coronaregels, maar praat ook met het kabinet. Jongens, we moeten echt nu gaan kijken om eh, voor meer Nederlanders en voor meer met name jeugdige talenten eh, meer mogelijk te maken. En dan heb je het toch over een zo spoedig mogelijke opening van de zwembaden en van de binnensportfaciliteiten. En er is weer gevoetbald vanmiddag. Onder meer de topper AZ PSV. De club uit Alkmaar won met 2-0 van die uit Eindhoven. Aanvaller Jesper Carlsen schoot AZ na vier minuten al op voorsprong. Dan Carlsen aan de linkerkant bereikt. Wijndal loopt door. Carlsen in het 16 meter gebied. Carlsen met misschien wel de eerste kans van de wedstrijd. Carlsen schiet oh. ook en schiet raak zeg. Wat een goede goal voor AZ na vier minuten. PSV kreeg daarna nog flink wat kansen, maar de gelijkmaker kwam niet. In de tweede helft scoorde AZ nog een keer. Daardoor wordt het bovenin de eredivisie weer spannend, want PSV en AZ staan nu allebei op de tweede plek. Het weer, een mix van wolken en opklaringen. Vanavond daalt de temperatuur naar rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, het wordt dan zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam vertraging op de A10 West richting knooppunt de Nieuwe Meer. Na een ongeluk bij de Koentunnel. Er is een kwartier vertraging vanaf Landsmeer, maar alle rijstroken zijn weer open.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 It's just a thought. live by the sea. To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought Nothing I have is truly mine.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 The path you chose. the essence, why spend it alone? Huh? All my pride is what you had, baby girl, I'm what you have. You'll be needing me, but too bad. Everything will be easy, don't make decisions when you're mad.